nieuws van 9 uur. Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Amerikaanse justitie gaat onderzoeken hoe het kan dat turnarts Larry Nasser... zo lang meisjes en jonge vrouwen kon misbruiken. Jaren geleden waren er al klachten over hem binnengekomen... maar er werd niks mee gedaan. De 54-jarige turnarts misbruikte vrouwen vanaf de jaren 90. Zeker 160 vrouwen deden aangifte. Nasser werd afgelopen week veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar. Reddingswerkers uit Nieuw-Zeeland hebben zeven opvarenden gered van de veerboot uit Kiribati die al een week is vermist. Het zijn zes volwassenen en een baby. Ze hebben vier dagen rondgedobberd in een reddingsboot zonder water. De baby was volgens de reddingswerkers bewusteloos. De katamaran vertrok een week geleden met 50 mensen aan boord voor een tweedaagse reis, maar kwam niet aan. Vier dagen geleden kapseisde en zonk de boot. De andere opvarenden zijn nog spoorloos. De Amerikaanse striptekenaar Mort Walker is overleden. Walker is vooral bekend als geestelijk vader van de luie soldaat Flippy Flink. De oorlogsveteraan bedacht Flippy Flink in de jaren 50. Aanvankelijk speelde de soldaat een rol in een andere strip... maar later besloot Walker om Flippy zijn eigen serie te geven. De strips verschenen wereldwijd in 1800 kranten en loopt nog steeds. Al tekende Walker de laatste jaren niet alles zelf meer. Mort Walker was 94 jaar. De storing bij ABN AMRO is voorbij. Voor de derde keer in een paar weken tijd was de website en internetbankieren sinds gisteravond niet beschikbaar of erg traag. Oorzaak was een DDoS-aanval. Daarbij wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor de server overbelast raakt. Volgens ABN AMRO was de aanval geen hek en waren de problemen aan het begin van de nacht verholpen. Het weer erg zacht met 10 tot 12 graden. In het noorden kan wat regen of motregen vallen. Ook morgen is het nog zacht, daarna gaat de temperatuur omlaag.